Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De tanker die de VS voor de kust van Venezuela in beslag genomen heeft... is volgens Amerikaanse media het schip De Skipper. In 2022 waren er sancties tegen dat schip ingesteld... omdat het banden zou hebben met Iran en de militante beweging Hezbollah. Volgens de VS werd de olietanker ingezet ter ondersteuning van buitenlandse terroristische organisaties. Het schip voerde de vlag van Guyana, maar volgens dat land staat het schip daar niet geregistreerd. De spanningen tussen de VS en Venezuela lopen de laatste tijd op. Volgens Venezuela wordt nu duidelijk dat de VS het op de olievoorraden van Venezuela gemunt heeft. Vluchtelingen in delen van Gaza zijn getroffen door noodweer. Tenten zijn ingestort of staan onder water. En dekens en matrassen zijn nat. Veel mensen zoeken noodgedwongen hun toevlucht in gebouwen die er nog staan... maar die zijn vaak overvol en onverwarmd. Volgens de meteorologische dienst kan het slechte weer in de Gazastrook nog tot vrijdag aanhouden. In Bolivia is de pas afgetreden president Luis Arce opgepakt. Dat meldt de vicepresident van het land via sociale media. RCS zou tussen 2006 en 2014 geld hebben verduisterd uit een fonds voor inheemse bevolkingsgroepen. Hij was in die periode minister van Economische Zaken. Arce heeft zelfs nog niet gereageerd op de beschuldigingen. In de Duitse stad Kleve hebben begin deze week meerdere mensen de politie gebeld... omdat een groep blote mannen door de stad rende. Een Duitse krant omschrijft ze als luidruchtige Nederlanders. De negen mannen van een jaar of twintig vertrokken na hun tocht door de binnenstad in een auto met een Nederlands kenteken. De politie heeft geen idee wat de bedoeling van hun actie was.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 She talking about why the fuck my ass ain't at home. Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine.